De drie Amerikanen en de Brits overmeesterden vrijdag in de trein... een man met een Kalashnikov en messen. Justitie in België onderzoekt of de Thalys-schutter banden had met jihadisten in België. De 26-jarige verdachte woonde dit jaar een paar maanden in de buurt van Antwerpen. De hulpdiensten zoeken vandaag verder naar de jongen van 14 die gistermiddag verdween op de Maarseveense plassen. De zoektocht leverde gisteren niets op. De vrees bestaat dat de jongen is verdronken. Gisteren werd om vijf uur alarm geslagen en daarna is uren te vergeefs naar hem gezocht. Japan is op 3 september niet bij de militaire parade in China... waarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Premier Abe heeft afgezegd omdat hij het te druk zou hebben. Japanse media denken dat er andere motieven zijn om niet te gaan. In China zelf is er vooral aandacht voor de landen die wel naar de parade komen. Tot nu toe hebben alleen Rusland, Mexico en Kazachstan gezegd dat ze erbij zullen zijn. Veel beveiligingscamera's in Bangkok werkten niet toen er vorige week een aanslag werd gepleegd. En daardoor is het voor de politie moeilijk vast te stellen welke vluchtroute de verdachte heeft genomen. De chef van de politie zegt dat agenten proberen de puzzel compleet te maken, maar dat daarvoor wel veel voorstellingsvermogen nodig is. De beelden van de verdachte die er wel zijn, zijn slecht van kwaliteit. Het weer, eerst nog grotendeels droog. In de loop van de dag trekken een paar buien over met kans op onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht vooral buien in het westen. Morgen afwisselend wolken en zon met kans op buien.